Als mensen dan niets hebben doorgegeven... komen ze met geen bezwaar tegen donatie in het donorregister te staan. Sinds de donorwet in februari vorig jaar werd aangenomen... hebben een half miljoen mensen alsnog hun keuze laten vastleggen. In totaal staan er volgens het AD 6,7 miljoen volwassenen in het register. Daarvan staan er bijna 4 miljoen geregistreerd als donor. Het Rijk moet meer doen om de bijkomende problemen van toerisme aan te pakken. Dat zegt de meerderheid van de Tweede Kamer tegen NOS op 3. Vorig jaar kwamen er 19 miljoen buitenlandse toeristen naar Nederland. In 2030 zijn het er naar verwachting minimaal 28 miljoen. Dat toerisme leidt steeds vaker tot problemen... zoals drukte en overlast op de Wallen en in Giethoorn. Tweede Kamerleden willen dat de stroom toeristen beter over Nederland wordt gespreid. Het Rijk moet daar meer menskracht voor vrijmaken. Bijna een kwart van de jeugdzorginstellingen heeft financiële problemen. Dat komt vooral doordat de instellingen meer tijd kwijt zijn aan de administratie en door hogere personeelskosten. Ook dekken de tarieven die de instellingen met gemeenten hebben afgesproken lang niet altijd de kosten, blijkt uit een analyse van inkoopcoöperatie Intrakoop. In de Chileense hoofdstad Santiago zijn dit weekende acht mensen omgekomen bij uit de hand gelopen protesten. Die protesten begonnen twee weken geleden vanwege tariefverhogingen in het openbaar vervoer. Die maatregel is inmiddels teruggedraaid, maar de demonstranten willen meer hervormingen. Ook zijn ze boos over de hoge kosten van levensonderhoud in Chili. Het weer nog vooral in de westelijke helft van het land regen. In de loop van de ochtend droog en in het zuiden wat zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen droog en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Er is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het aantal files is tot dusver overzichtelijk. Op de A7 Hoorn richting Zaandam bij de afrit Hoorn 2 kilometer.